Poedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Congo is een man aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de genocide in Rwanda in 1994. Voor de Hutu was een beloning uitgeloofd van 5 miljoen dollar. Het Rwanda-tribunaal van de VN verdenkt de oud-burgemeester onder meer van het ophitsen van de bevolking en het aanzetten tot genocide. Hij zou ook wapens hebben uitgedeeld om Tutsis te vermoorden en opdracht hebben gegeven om Tutsi-vrouwen te verkrachten. Bij het oorlogsdrama in Rwanda werden ruim 800.000 mensen vermoord. Een Amsterdammer van 19 heeft acht jaar cel gekregen voor zijn aandeel in de Tjeukenmeermoord. Hij heeft meegeholpen een man van 35 uit Amsterdam te vermoorden, oordeelt de rechtbank. In juni 2013 werd een verbrand en vastgebonden lichaam gevonden op een parkeerplaats bij het Tjeukenmeer. De man bleek in een sigarenwinkel in Amsterdam door meerdere mensen te zijn omgebracht. Twee andere verdachten kregen straffen tot twee jaar cel. Het noorden van Engeland is opnieuw getroffen door hevige regenval en overstromingen. Vier dagen geleden waren er op diverse plaatsen overstromingen na de storm Desmond. En nu is door zware regen een aantal rivieren overstroomd... en staan er weer straten en gebouwen onder water in dorpen in de graafschappen Cumbria en Lancashire. Inmiddels zijn de oevers versterkt en verlegd en daalt het waterpeil weer. Een bewaakster van prinses Amalia heeft in oktober een geladen pistool vergeten in de school van de prinses. Dat is nu pas bekend geworden. Amalia zit sinds dit schooljaar op het gymnasium in Den Haag. De bewaakster hoorde van leerlingen dat ze haar pistool in de meisjeswc had laten liggen en heeft het toen meteen opgehaald. De politie heeft het over een menselijke fout die niet had mogen gebeuren. Het weer, later in de avond en vannacht overal regen. Minima in Limburg tegen de 3 graden, elders rond de 6 graden. Morgen overwegend bewolkt met vooral smiddags en s avonds buien en een stevige westenwind. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geworden in de Randstad. Vooral rond Utrecht en Rotterdam staan meer files dan anders. Dus ik beperk me tot de langste files en de opvallendste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kapotte auto bij Barneveld. Dat is net gebeurd. Nu een 3 kilometer file richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopen Diemen 10 kilometer. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 10. En vervolgens tot aan Salbommel nog eens 18. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en de Afrit Oosterbeek 14. En richting Den Haag vervolgens tussen de Meer naar Reewijk 13 kilometer. Anderhalf uur vertraging na een ongeluk daar. Probeer die A12 maar even te mijden. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein 13.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 Misschien hoor je het ook een beetje aan mijn stem. Maar goed, we gaan weer lekker verder met de muziek. En af en toe draaien we ook lekkere kerstplaatjes om alvast in het, in het kerstgevoel te, te komen. Want ik kijk hier in de studio en het is echt...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 Daar staat Fallout 4. Op nummer 4 staat Bloodborne. Dan de top 3 komt er nu aan. Op nummer 3. Batman Arkham Knight. Op 2 Metal Gear Solid 5. Dan op 1. Oh, wat zal er op 1 staan? The Witcher 3. Wild Hunt. I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you, would never see the sun. You taught me how to be someone, yeah. All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights can blind me With your love, nobody can drag me down All my life, you stood by me When no one else was ever behind me All these lights, they can't blind me With your love, nobody can drag me down Nobody, nobody, nobody can drag me down no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. My ZFM wenst je fijne dagen. Eh, inmiddels half zeven. Half zes wou ik zeggen. Nee, half zeven. Jorden, I need your love. Ja, nu is het tijd voor het dier van de week. Maar ik zit net op Facebook te lezen. Bij de CFM-pagina. Even een likeje omhoog doen op Facebook. Want we gaan namelijk voor de 1000 eh, duizend likes. Maar ik lees dus dat het dier van de week jech jech jech was of zo. Maar ehm, inmiddels eh, heeft Jolanda Meijer van het Dierenthuis Kennemerland laten weten dat jech is geplaatst. Maar voor andere dieren die ook op zoek zijn naar een nieuw onderkomen... is het altijd de moeite waard om een bezoek te brengen aan het dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5... Het telefoonnummer is 023 571 3888 023 571 3888. Het dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Dus nou ja, ik heb het hier op mijn blaadje heb ik gewoon alles staan over dat dier.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 Need discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Yeah, handcuffs to maintain the connection. This baton is a rod of correction. Discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting.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 Morgen overheerst de bewolking en valt er wat lichte regen en motregen. De wind waait uit het westen en is vrij krachtig over land en krachtig tot hart aan zee. En de temperatuur loopt op naar zo'n graad of 9. In het weekend en ook volgende week is het, is het behoorlijk wisselvallig met vrijwel elke dag wel regen en ook regelmatig veel wind. Er zijn ook betere momenten, want bijvoorbeeld zondag valt het met de nattigheid wel mee. De temperatuur ligt rond de 8, 9 graden. En, eh, ik, ik, ik, kwam net hier naartoe naar de studio op de fiets. En ik had het echt ijskoud gewoon. man. handen bevroren gewoon letterlijk, bijna. Maar aangezien ik denk dat het een hele koude Christmas wordt... Een hele koude Christmas. Weet je, weet je hoe het komt dat ik geen kerst zeg? Ik zie nu hier voor me op de computer... zie ik een liedje en dat heet... It's gonna be a cold, cold Christmas. Daarom zeg ik Christmas. maar ik moet kerst zeggen.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 Ja, daar kan ik nou echt op losgaan op zo'n kerstnummer. Oh. Door de Mariah Carey. All I Want For Christmas. En we gaan eh, nog één nummertje draaien. En dan gaan we weer naar het nieuws. En daarna ben ik terug met het tweede uur van CFM Jong Zandvoort. I'm not saying, I'm not sorry. looking for 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een...